Vijf uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In Brazilië is voor de derde dag op rij een record aantal coronadoden geregistreerd. Er kwamen bijna 1500 doden bij, waarmee het totaal op ruim 34.000 staat. Dat is het op twee na hoogste dodental ter wereld na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Juist deze week beginnen de miljoenensteden Rio de Janeiro en Sao Paulo aan een geleidelijke heropening. President Bolsonaro eist dat al weken. Hij denkt dat honger en werkloosheid door de coronamaatregelen... uiteindelijk dodelijker zullen blijken dan het virus zelf. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er in Den Haag stemmen gekocht... voor de lokale partij van Richard de Mos. Dat schrijft NRC op basis van tapverslagen... van het corruptieonderzoek rond groep de Mos. Een afgeluisterde ondernemer zou in een telefoongesprek hebben gezegd... dat er in ruil voor stemmen een financiële vergoeding is betaald. Tegenover NRC ontkent hij dat. Richard de Mos en partijgenoot Rachid Kernaoui stapten vanwege het corruptieonderzoek vorig jaar op als wethouder. Ze zeggen niets fout te hebben gedaan. Voor de tiende avond op rij zijn er in de Verenigde Staten demonstraties aan de gang tegen politiegeweld en racisme. De protesten verlopen vreedzaam en er worden nauwelijks gewelddadige confrontaties met de ordendiensten gemeld. Wel zijn er in New York betogers opgepakt omdat ze zich niet hielden aan de avondklok. Bij een charge door de ME in Buffalo, ook in de staat New York... raakte een demonstrant zwaar gewond aan zijn hoofd... nadat hij door agenten was geduwd. Twee agenten zijn geschorst. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet... zei hij gisteravond in het Kamerdebat over de aanpak van racisme. Een aantal jaar geleden zei hij nog dat Zwarte Piet nou eenmaal zwart is... maar inmiddels heeft hij naar eigen zeggen een grote verandering doorgemaakt. Rutte verwacht dat over een paar jaar geen Piet meer zwart is. Het weer. Vanochtend trekt vanuit het westen regen over het land. Smiddags klaart het wat op, maar kunnen ook nog enkele buien vallen.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 Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine, stands strong. That's the price you pay. what's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Cut until it bleeds out of world without the peace Face a, a bit of the truth, the truth ZFM.